5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De leider van Forum voor Democratie, Thierry Baudet, vindt achteraf dat hij te snel een bericht op sociale media heeft geplaatst over het incident in de trein waarbij twee vriendinnen van hem betrokken waren. De leider van Forum voor Democratie schreef vrijdag dat de twee waren lastiggevallen door Marokkanen. Achteraf bleken het controleurs van de NS. Dat bericht was te snel en te stevig, schrijft Baudet nu op Facebook. Hij zegt dat hij de kwestie te haastig in een bredere politieke context heeft getrokken. Baudet zegt verder dat hij niemand wil beschuldigen die geen blaam treft. Dat heeft hij ook de NS laten weten. Tijdens de rechtszaak over het neerschieten van MH17... staan twee Nederlandse advocaten een van de vier verdachten bij. Ze doen dat samen met een Russische advocaat. Het zijn Boudewijn van Eijk en Sabine ten Doeschaten. Laten zij weten via het advocatenblad. Hun cliënt is een van de vier verdachten die het Openbaar Ministerie gaat vervolgen. De advocaten willen niet zeggen wie hun cliënt is... maar bronnen bevestigen aan het ANP dat het om Oleg Pulatov gaat. Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie heeft honderden documenten... over de minder Marokkanen-uitspraak van PVV-leider Wilders openbaar gemaakt... Het gaat om documenten uit de periode 2014 tot december 2016... waarin het ministerie en het Openbaar Ministerie... over de uitspraak van Wilders communiceren. Hij zegt er niet bij of er sprake was van politieke beïnvloeding... door zijn voorganger Opstelten. De politie in Delft heeft een 40-jarige Iranier aangehouden... die een aanslag wilde plegen in Iran. Ook wordt, het, ook wordt hij verdacht van deelname aan een terroristische organisatie... De man was actief voor een Iraans verzetsbeweging... die in Nederland en Denemarken is gevestigd. In Iran pleegt die beweging aanslagen tegen de Iraanse revolutionaire garde... Op, en op olie- en gasvelden. Het weer. Vanavond gaat het in het zuiden regenen. Het is 9 tot 11 graden. Morgen buien met kans op hagel, onweer en natte sneeuw. Het wordt dan hooguit 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met de vertraging. Op deze wegen heb je 5 minuten extra nodig. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Knobbert Burgerveen. A9 eh, van Amstelveen naar Den Helder tussen Akersloot en Heilo. En op eh, de N207 naar Alphen aan de Rijn tussen de A4 en Rijnzaterwoude.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 Tricks still scream every time I gang flip your wig with an ill style. Meanwhile, I make a pile as you stand trial for whackness. Tell me who the track is. Effect mode, put it on down to unload a whole lot of cash. Girl, shaking ass yourself. Glaze CD all on your man's shelf. What he don't know, would you rock my joint? I know you can't that you still got time to get back and check my last track issue kids lack the fact you remain fiction And glaze is addiction for hitting you off with a fraction Reaction worldwide, you just local My vocal make rap heads become hopeful I'm just lying, I know you are dying Bite your tongue hard when you see glaze flying by And I got beef with no guys who last meal was served with a shake and fries You're like, wait, I'm up steak on the menu Rip the ish out of foreign venue For real, the deal is major And got more figures than a fully lit screen on a pager I got no time to waste in the base want. You stay broken, I'll be mortified. You can be who you wanna be, but you can't be me. be the man with the plan. Spread love across the land. You can be who you wanna be, but you can't be me. be the man with the plan. Spread love across the land. To be or not to be real, that's the question. Real dumb, how come you keep it like that? Step back when I lay the facts that Glaze got something you all lack I'm Mac, the rap scene to make what you seen, the mad money you ain't never seen. Cause it all be fair, in love and war, I'm gone. Catch me out on tour, peace of all. You can be who you wanna be, but you can't be me. Need a man with a plan. Spread love across the land. You can be who you wanna be, but you can't be me. Need a man with a plan. Spread love across the land. You can be who you wanna be a man with a plan. Spread love across the land. You can be all you wanna be. Glaze. Meet a man with a plan. Spread love across the land. Yeah, that's right. I told ya. Effect mode. Baby. Lost souls. 9-8. Leviticus. We out, we out, come on. You can be who you wanna be, but you can't be me. man with Spread love across the land. You can be who you wanna be, but you can't be me. man with Spread love across the land. You can be who you wanna be, but you can't be me. the man with the to be difference is, is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance radio. And it continues. Yeah! oh yeah!